Ook verdwijnt de rollator uit het basispakket. Op dit moment overleggen de vijf partijen of ze het definitieve pakket toch nu al openbaar gaan maken. Voorzitter Barroso van de Europese Commissie heeft Griekenland opgeroepen om in de eurozone te blijven. Volgens hem is dat de minst slechte optie voor het land. Barroso benadrukte dat de beslissing aan de Grieken is, die op 17 juni opnieuw naar de stembus gaan. Minister De Jager van Financiën zegt dat als Griekenland de afspraken over de bezuinigingen niet nakomt, Nederland niet meer meedoet aan de beloofde leningen. Een hockeyster die een voorbijganger tijdens een training raakte met een bal, moet die vrouw 3000 euro schadevergoeding betalen. Dat heeft de rechter bepaald. In 2009 werd een vrouw op haar hoofd geraakt door een bal die door een hockeyster over het doel werd geschoten. Volgens de rechter had de hockeyster moeten wachten met slaan tot de vrouw voorbij was gelopen en ook had ze moeten waarschuwen voor de hoge bal. Tijdens de landmachtdagen in Oorschot is een vuurwapen gestolen. Het is volgens de marechaussee een niet werkende Glock 17 die aan een staalkabel vastzat. Het wapen lag zondag op een tafel, maar bleek aan het eind van de middag verdwenen. De marechaussee vermoedt dat een bezoeker de staalkabel heeft doorgeknipt en het vuurwapen heeft meegenomen. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Het weer, vanavond eerst nog een enkele bui, maar vannacht is het overal droog.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 Vanwege het lange weekend is het een drukke avondspits. Er staat nu 190 kilometer. Ik noem de files in de Randstad vanaf 5 kilometer. Die staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Naarden en Eembrugge 9 kilometer. Op de A10 de ring Amsterdam tussen Geuzenveld en de Koentunnel 5 kilometer. Andere kant op tussen Westport en Rij 7 kilometer. Dat is een aanrijding. Tussen Oud-Zuid en Rij zijn twee rijstroken dicht. Er blijven er twee open. A12 de naag richting Arnhem tussen knopend Ouderijn en Bunnik 6 kilometer. A27 Breda-Utrecht. Tussen Knopend Gorkum en Lexmond 7 kilometer. A27 vanuit Utrecht naar Almere bij Beeldhoven 5. En de A27 Utrecht in de richting Breda. Tussen Hagenstein en Lexmond 8 kilometer. A28 Utrecht richting Amersfoort. Tussen Knopend Rijnsweert en Alfred den Dolder staat 8 kilometer.